verdiepingen van de flat werden ontruimd. Tegen tienen had de brandweer het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Het weer, het wordt langzaamaan bewolkt met temperaturen rond nul. Er is kans op verraderlijke gladheid. En vanuit het westen lichte regen.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 wel weg, maar verlaat je niet. Lief, je moet me geloven. Al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat. En dat je morgen weer verder gaat als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say I'm loud, say I'm clear for the whole wide world to hear. I wish I could share all.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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Australië worden nog 72 mensen vermist na de plotselinge vloedgolf in de deelstaat Queensland. Er zijn zeker acht mensen omgekomen. De meeste doden vielen rond de stad Toowoomba. Een politiecommissaris sprak van een binnenlandse tsunami. In Brisbane worden mensen uit voorzorg geëvacueerd omdat het water van de vloedgolf daarheen stroomt. Queensland wordt al weken geteisterd door overstromingen vanwege de regen. In de bouw lijkt het dieptepunt van de crisis voorbij. Dit jaar verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw een groei van 1%, vooral door de toenemende vraag naar woningen. De werkgelegenheid in de bouw zal dit jaar nog wel iets teruglopen, pas volgend jaar wordt daarin een groei verwacht. In de afgelopen twee jaar leed de bouw een productieverlies van in totaal 15 procent. De vroegere republikeinse leider in Amerika, Tom DeLay, gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot drie jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan witwassen en illegaal gebruik van campagnegeld, maar hij zegt zelf dat hij onschuldig is. DeLay zat 22 jaar in het Huis van Afgevaardigden en was een tijd lang voorzitter van de republikeinse fractie. President Obama gaat morgen met zijn vrouw naar Arizona om een herdenkingsplechtigheid bij te wonen voor de schietpartij zaterdag in Tucson. De man die ervan wordt verdacht dat hij zes mensen heeft gedood en veertien heeft verwond, werd gisteren aan de rechter voorgeleid. Hij zei dat hij de aanklacht begreep. De 22-jarige man wilde waarschijnlijk een aanslag plegen op een congreslid. Zij is een van de gewonden. Het RIVM komt vandaag met een advies over het gevaar.